Dat is het oordeel van een Britse rechtbank. Wilders wilde in het Britse parlement zijn anti-Koranfilm Fitna laten zien. De Britse regering weigerde hem de toegang tot het land omdat hij vanwege zijn ideeën over de islam een bedreiging zou zijn voor de openbare orde. Een organisatie die zich inzet voor de vrijheid van meningsuiting tekende namens Wilders het beroep aan en heeft, een rechtszaak nu heeft de rechtszaak gefinancierd. Onduidelijk is of Wilders nu weer vrij naar Groot-Brittannië mag reizen. Zowel Wilders als de Britse regering heeft nog niet op het vonnis gereageerd. De curatoren van de in nood verkerende DSB-bank gaan vanmiddag verder met het in kaart brengen van de problemen bij de bank. Onderzocht wordt onder meer of de bank failliet moet gaan of dat er onderdelen gered kunnen worden. Eigenaar directeur Scheringa is ook in het hoofdkantoor. Of hij ook spreekt bij de curatoren is niet duidelijk. Curatoren praten in ieder geval met Jelle Hendricks, de voorzitter van de stichting Steunfonds Probleemhypotheken. Die had overeenstemming met de DSB over een schikking voor DSB-klanten die de kosten van allerlei DSB-producten niet meer op konden brengen. Volgens Hendricks stak de Nederlandse bank op het laatste moment een stokje voor de schikking. Het is onduidelijk wat er nu mee gaat gebeuren. Rusland en de Verenigde Staten hebben vooruitgang geboekt bij een onderhandelingen over een nieuw verdrag voor het verminderen van kernwapens. Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov na een gesprek in Moskou met zijn Amerikaanse collega Clinton. Ook spraken ze over het atoomprogramma van Iran. Het Westen vermoedt dat dat land in het geheim werkt aan de productie van kernwapens. Volgens Lavrov stemmen de belangen van Rusland en de Verenigde Staten overeen. Het weer nog geregeld zon. In het noordoosten kan ook nog een bui vallen. Temperatuur vanmiddag rond 12 graden. Morgen en ook donderdag zon en s'nachts kans op vorst.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 And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no, no, yeah, you know, no, no, no, you got to try. What you gonna do when it all comes out? When you see you, what you all around? No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. She said, I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things. are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. Even though I love her and she all in my world, I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. I lie and I lie and I lie and, and then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie.